Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. In de hoofdstad Damascus zijn 20 doden en tientallen gewonden gevallen. De politie had voor de aanslag drie auto's achtervolgd... waarvan werd vermoed dat er bommen in zaten. Twee wagens konden worden gestopt, maar de derde reed weg. Toen de politie die auto had omsingeld, ontplofte die. De Syrische politie noemt het de grootste aanslag in Damascus sinds maart. Toen vielen 74 doden bij een aanslag op Sjiïtische moslims. President Trump heeft op Twitter een filmpje gedeeld waarin hij doet alsof hij afrekent met de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het is zo bewerkt dat het lijkt alsof Trump iemand met een CNN-logo als hoofd naar de grond werkt. CNN noemt het een kinderachtige actie en ver beneden de waardigheid van een president. De zender zegt dat ze hun werk blijven doen en dat het tijd is dat Trump daar ook mee begint. De president ligt al langer overhoop met de Amerikaanse media hij beweert dat ze een heksenjacht tegen hem voeren. In de Russische deelrepubliek Tatarstan zijn zeker 14 doden gevallen bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen. Twee van de slachtoffers zijn kinderen. Het ongeluk gebeurde vannacht bij de stad Zainsk, zo'n 900 kilometer ten oosten van Moskou. Daar botste de bus tegen een vrachtwagen en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In de Rijn is een meerval opgevist van bijna 1,80 meter lang. De vis weegt bijna 50 kilo en zijn kop heeft een omtrek van 78 centimeter, meldt Omroep Gelderland. Een man uit Tolkamer viste de meerval gisteravond op. Hij was er vier uur mee bezig om het gevaarte op het droge te krijgen. De meerval is daarna weer vrijgelaten in de Rijn. Het weer vanavond nog lang zon. Vannacht wordt het met 7 tot 11 graden fris. Morgen begint de dag met veel zon, later toenemende bewolking en kans op een bui bij een graad of 22.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 Ik ben Benno Veugen, uw gastheer. En we gaan eens even kijken wat het eerste uur ons gaat brengen. Een hele nieuwe cd van, eh, eens even kijken, Catherine Marie Charlton. Met haar nieuwe album I Dream About This nou, het moet dan een hele mooie wereld zijn eh, als je naar dit album luistert. Verder ja, heb ik een ander computerscherm. Daar staat de Peaceful Radio Internet Station staat, eh, aan of open. Het is maar net hoe je het ziet. En daar kan je verder terecht via de... En ja, dat gaat dag en nacht door. Dat is ongelooflijk. De computer die stelt het allemaal samen. En ik mag zeggen, dat doet dat eh, machientje heel verdienstelijk. Peacefulradio.info En daar vind je de pop-up player voor de eeuwigdurende story. Muziekstory van Peaceful Radio. Ik wens je veel luisterplezier.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 The word is love, the word is real. Time to prosper, time to heal. Thunderheart, Thunderheart, the time has come to make a start. Mother Earth, Father Sky, now shalt we heal thee within this life. Oh, yeah. feel the beat. Thunder high, thunder heart, See the message in the sky. The journey's long, the day is young, the moon is bright, the water flows, the flowers grow. What more do we need? I love the way you come and go we walk and talk. I love the way you say goodbye, then reach for me. The time has come to fall in love with everything. The angels pray, the angels dance, the angels trust in us and sing. Hey, hey, hey. The time has come to live without duality.